Zes uur, Etienne Verschuren met het NOS-journaal. Het landelijke advies- en meldpunt voor huiselijk geweld, Veilig Thuis... heeft in juni een record aantal meldingen ontvangen. Veilig Thuis kreeg ruim 25.000 telefoontjes... van mensen over stalkende, controlerende en gewelddadige partners of familieleden. Dat is een derde meer dan in juni vorig jaar. De afgelopen tijd waren meerdere gevallen van femicide in het nieuws... Zo werd in Gouda vorige maand nog een vrouw in het bijzijn van haar kinderen doodgeschoten door haar ex-man. Bij een aanrijding met drie auto's op de A2 bij Marhezen in Brabant is vannacht een man overleden. Een andere man ligt zwaargewond in het ziekenhuis. Een derde man is daar ter controle naartoe gebracht. Het incident gebeurde vannacht rond 1 uur. Een deel van de weg is afgesloten en de politie onderzoekt wat er precies is gebeurd. Gisteren is boven Gaza opnieuw voedsel gedropt. Onder meer Jordanië, Duitsland, Frankrijk en Spanje hebben 90 pallets met voedsel en medische spullen gestuurd. Er is kritiek op de luchtdroppings omdat met vrachtwagens goedkoper en efficiënter is. De trucks staan klaar aan de grens met Gaza, maar worden door Israël maar mondjesmaat toegelaten. In Chili is het lichaam gevonden van een van de vijf vermisten na het instorten van een grote kopermijn. Afgelopen vrijdag stortte de mijn in naar een aardbeving. Kort daarna werd al het lichaam van de, van mijnwerker gevonden. Negen anderen raakten gewond. De zoekactie naar de overige vier vermisten gaat door. Het sinds dinsdag vermiste meisje van bijna 1 uit Utrecht is weer terecht. De moeder heeft zich samen met haar dochter gemeld op het politiebureau. Ze had haar kind meegenomen, terwijl dat eigenlijk niet mocht... omdat de jeugdzorg toezicht op haar had. Het weer, vooral in het noorden en oosten regen. Het is een graad of 15. De dag begint zonnig. In de middag neemt vanuit het westen de bewolking toe.